Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De demonstratie komende zondag in Amsterdam... waar de Britse complotdenker David Icke zou spreken, is geannuleerd. Dat meldt de organisatie, Samen voor Nederland. Belangrijkste reden is dat Icke de toegang tot Nederland is geweigerd. De organisatie denkt dat er zondag wel betogers op eigen gelegenheid naar Amsterdam zullen komen. In Peru zijn ruim 100 toeristen vrijgelaten die 28 uur lang werden gegijzeld. Ze werden vastgehouden op een boot in het Amazonegebied door een lokale bevolkingsgroep. Die vindt dat de overheid de gevolgen van een olielek niet goed aanpakt. Het plan was om de toeristen een week te gijzelen als er geen oplossing zou komen. Maar na bemiddeling van een ombudsman zijn de gijzelaars vrijgelaten. Onder hen waren enkele tientallen mensen uit het buitenland, waaronder de VS en Spanje. De kans is groot dat de coalitie maandag een akkoord bereikt over de asielwet, melden bronnen aan de NOS. Met die wet kunnen gemeenten makkelijker worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Daarover wordt al maandenlang onderhandeld. Vooral de VVD heeft er moeite mee. De kans is groot dat die verplichting er toch komt, maar dat die er na vier jaar anders uit gaat zien. Ook komt er waarschijnlijk meer geld voor gemeenten die extra veel asielzoekers onderdak geven. De KNVB geeft geen gehoor aan de oproep van de FIFA... om zich tijdens het WK in Qatar alleen met voetbal bezig te houden. De KNVB zegt zich te willen blijven inzetten... om de situatie voor arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren. En de bond wil daar ook na het WK mee doorgaan. Zo steunt de KNVB het plan voor een compensatiefonds voor arbeidsmigranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt bij de bouw van stadions in Qatar. Het weer. Brede opklaringen met alleen in het noorden en noordwesten kans op een bui. In het binnenland kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Overdag zo goed als droog en ongeveer 12 graden. Zondag wordt het regenachtig.